9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Meer Groningers kunnen kiezen voor een vergoeding van 5000 euro... voor schade door aardbevingen. Eerder gold de regeling alleen voor gedupeerden... die voor 1 januari een schademelding hadden gedaan. Minister Wiebes breidt de regeling uit... vanwege de vele meldingen na de beving van de afgelopen weken. Wie schrijft aan de Tweede Kamer dat met deze eenmalige maatregel... waarschijnlijk het grootste deel van de schademeldingen kan worden opgelost. De Amerikaanse president Trump ziet er geen bezwaar in om de verkiezingen belastende informatie over een politieke tegenstander te krijgen van een ander land. Luisteren kan geen kwaad, zegt hij in een gesprek met tv-zender ABC. De uitlatingen zijn opvallend omdat Trump zijn aantreden geplaagd wordt door verhalen over samenzwering met Rusland. Daardoor vond een speciaal aanklager geen bewijs. Democratische presidentskandidaten veroordelen de uitspraken van Trump. In Cyprus zijn de resten van een zevende slachtoffer van een verdachte seriemoordenaar gevonden. Het gaat om een meisje van zes, van wie ook de moeder is vermoord. Haar resten werden op de bodem van een meer bij een kopermijn gevonden. Ze was vastgebonden aan een blok cement. De verdachte is een Grieks-Cypriotische legerofficier die in april werd gearresteerd. Hij heeft bekend vijf vrouwen te hebben vermoord. Ook doden die de dochters van twee van de vrouwen. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er meer slachtoffers zijn. Kankerpatiënten die baat hebben bij een medicijn dat niet bedoeld is voor hun type kanker... krijgen dat middel binnenkort mogelijk vergoed. Nu is het nog, niet zo, of nu is het nog zo dat een medicijn alleen wordt vergoed... als het is goedgekeurd voor de behandeling van een bepaald kankertype. Zorgpartijen en farmaceuten experimenteren nu met het nieuwe model. De komende vier maanden testen ze op ruim 100 mensen of een bepaald middel werkt. De farmaceuten betalen het dure medicijn in de testfase. Als het aanslaat wordt het vergoed door de zorgverzekeraars. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vooral in de westelijke helft van het land valt er vanmiddag dan ook een bui. Temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.